Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op het kantoor van premier Rutte zijn kabinetsleden nog steeds in crisis over het migratiebeleid. Behalve Rutte en de vicepremiers zijn ook andere betrokken ministers aanwezig. De vicepremiers Kaag en Hoekstra zeiden van tevoren dat ze hun best zouden doen om eruit te komen. Maar er wordt ook rekening mee gehouden dat het kabinet valt of dat de ChristenUnie eruit stapt. Die partij verzet zich tegen de eis van de VVD om de gezinshereniging van vluchtelingen uit oorlogsgebieden te beperken. Partijleider Bikker zei eerder al dat dat niet van een gezinspartij als de ChristenUnie kan worden gevraagd. Ook D66 voelt er niet voor. Ingewijden zeggen dat Rutte aanstuurt op de val van zijn kabinet. De politie heeft vier mensen aangehouden vanwege een brand in Amstelhoek ten zuiden van Amsterdam. Daar brak de afgelopen avond brand uit in een schuur bij een woning. Volgens de politie is de brand, die snel was geblust, onder verdachte omstandigheden ontstaan. De woning wordt daarom bewaakt. De brandweer kon voorkomen dat behalve de schuur ook de woning vlam vatte. Iemand die rook had ingeademd werd nagekeken door ambulancepersoneel. Prominente Amerikanen en Russen hebben in het geheim overleg gevoerd over de oorlog in Oekraïne. De bedoeling was een fundament te leggen voor vredesonderhandelingen, meldt de Amerikaanse zender NBC News. Namens de VS zaten voormalige diplomaten en veiligheidsfunctionarissen aan tafel. Namens Rusland is minister Lavrov van Buitenlandse Zaken een keer aangeschoven. Dat was in april in New York. Er zou ook een Amerikaanse functionaris naar Rusland zijn gereisd. Het Witte Huis wist van de besprekingen en werd op de hoogte gehouden, maar zou niet het het initiatief hebben genomen. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 10 en 13 graden. Lokaal ontstaan mistbanken. Daarna een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 30 graden. Later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe. Zaterdag wordt het op meer plaatsen tropisch warm.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 With a full eclipse and a moonlit lit like whoa. Everything blurred mixing all that back with the grey goose Fanny bag, get on the bar top Both my hands on you Take a picture Of my figure Catch a glimpse you, baby. I'm the keys to your car, babe. If you lose me, then baby, good luck. I'm the king to your checkmate. Still yours, though, baby, you've won. I'm the bubbles holding your cup I'm the keys to your car, babe Whoa, oh, oh, oh.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 I can't imagine living without you. It's the way. ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. Oh, oh. No es que se pobre, te endulzarme el oído.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 shooting fat for Armageddon. I'm nifty, the part 350. I'm nimble, I think I take my name to a swim. Baby, know that what I say and know I feel is true. zomer is jouw keuze ZFM. I never felt.